Mariette Krol met het NOS Journaal. Letica stopt ermee. Het bedrijf dat via Facebook de gegevens van tientallen miljoenen Amerikanen zou hebben misbruikt om president Trump in het zadel te helpen. De gegevens werden gebruikt om kiezers persoonlijk te benaderen, voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Zowel de Amerikaanse tak als het Britse moederbedrijf stoppen. Piloten van KLM krijgen 4% salarisverhoging en meer verlof, zegt pilotenvakbond VNV. De details zijn bekendgemaakt van het akkoord dat KLM en de vakbond gisteren hebben bereikt. De nieuwe afspraken gaan met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari. Duikers van de marine hebben in de jachthaven van Franeker gezocht naar een vermiste man. Die verbleef met twee vrienden op een zeilboot in de haven... maar al sinds afgelopen weekend is niets meer van hem vernomen. Alleen zijn pet is teruggevonden in de haven van Franeker. Het gaat om een 26-jarige man uit Soest... Familieleden en de politie zijn al dagen naar hem op zoek. Ook de vier marineduikers hebben vandaag niets gevonden. De komende dag wordt verder gezocht met speurhonden en een sonarboot. En atleten die na de Olympische Spelen nog recht hebben op een medaille... moeten alsnog een waardige huldiging krijgen. Dat vindt het Internationaal Olympisch Comité. Na de Spelen in Peking in 2008 en die van Londen in 2012... zijn bij dopingtests soms jaren later meer dan 100 atleten positief bevonden. Zo'n 75 van hen hadden een medaille gewonnen en moeten die dus inleveren. De sporters die doorschuiven naar een medailleplek zouden bij de volgende Spelen, bij een Nationaal Olympisch Comité of bij de eigen sportfederatie alsnog gehuldigd moeten worden, zegt het IOC. Het weer. Vannacht vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen.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 Got the bacon on me. This is history and I'm making On me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me. me. I was getting moolah, baby. Havana, like a candle and its flame bring back the light if you got burned.